Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Een dodelijke schietpartij in Apeldoorn heeft mogelijk te maken met drugs. Buurtbewoners zeggen dat er bij het huis waar afgelopen nacht geschoten werd... regelmatig werd gedeeld. De schietpartij was midden in een woonwijk. Veel mensen werden er wakker van. Beangstigend dat het in je eigen wijk eh, gebeurt nu. Het is een hele eh, rustige, kindvriendelijke wijk. Op een gegeven moment hoorde ik een hele harde ja, knal en ik sliep. Dus dat drinkt dan niet gelijk als je door dat het uh, om geweerschoten gaat, zeg maar. Er is nog niemand aangehouden. Ook T-Mobile haalt telefoons weg uit winkels in Amsterdam. Er zijn de laatste tijd veel gewapende overvallen in de regio. Om de medewerkers te beschermen blijven de winkels voorlopig leeg. Gisteren lieten KPN en Vodafone ook al weten dat ze de apparaten weghalen. 3MMC is vanaf vandaag een verboden druk. Het spul wordt ook wel poes of 3M genoemd. Het geeft een beetje hetzelfde effect als ecstasy. Je wordt er blij en energiek van, maar het is terecht dat het verboden wordt, zeggen drugsonderzoekers. Hoge bloeddruk, eh, gebruikers ervaren hartkloppingen... Eh, kunnen gaan hallucineren, eh, last krijgen van eh, rusteloosheid, hoofdpijn... Ronald Koeman neemt vanmiddag afscheid van de spelers van Barcelona. Gisteravond werd hij ontslagen als coach nadat er opnieuw een wedstrijd was verloren. Het zat Koeman sinds zijn aanstelling anderhalf jaar geleden niet echt mee, zegt verslaggever Joep Schreuder in Barcelona. De miljardenschuld, het vertrek van Messi en zoveel andere zaken maakt dat deze club een pas op de plaats moet maken. En Koeman heeft het geprobeerd met talenten op te stellen. Dat wordt hem ook nagegeven. Maar eh, geld of geen geld, het is genoeg geweest voor Koeman bij eh, Barcelona. Het is nog onbekend wie de nieuwe trainer van Barça wordt. Het weer, zonnige herfstdag. Het is 15 tot 18 graden. Ook morgen is er veel zon en kan het in Limburg 19 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANDB. De enige file in de regio is te vinden op de ring van Amsterdam, de A10.